Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een conferentiehotel op de Veluwe heeft spijt van een marketingstunt van vandaag. Het bedrijf stuurde poederbrieven naar gemeentes die beklant bij hen zijn. Politie, brandweer en ambulances rukten uit en gemeentehuizen werden tijdelijk ontruimd. Na onderzoek bleek dat het poeder in de enveloppen meel was. Er zat ook een recept voor koekjes bij. Het hotel op de Veluwe biedt excuses aan en zegt dat het niet de bedoeling was om mensen bang te maken. Voetbalcoach Carlo Ancelotti is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens belastingfraude. De huidige bondscoach van van Brazilië had in 2014 en 2015, toen hij aan het roer stond bij Real Madrid... een miljoen euro aan inkomsten niet opgegeven bij de belasting. Waarschijnlijk hoeft Ancelotti alleen een flinke boete te betalen. In Spanje hoeven veroordeelden zonder strafblad meestal niet de gevangenis in... als de straf twee jaar of minder is. Nabestaanden noemen de veroordeling van Rusland voor het neerhalen van vlucht MH17 de erkenning waar ze jaren voor hebben gestreden. Vandaag kwam het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met de uitspraak dat Rusland schuldig is. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de zaak voor Nederland nog niet klaar is. Het boek is nog niet gesloten, eh, zeker niet voor de nabestaanden. Maar het boek is ook voor het Nederlands kabinet niet besloten. Wij blijven alles doen om ons bezig te houden met die gerechtigheid, met die rekenschap die moet worden afgelegd. En etappe 5 van de de Tour de France zit er net op. De tijdrit. De renners fietsten één voor één over het parcours van 33 kilometer. En de snelste won. De Belg Remco Evenepoel werd van tevoren gezien als de grote favoriet. En hij fietste ook behoorlijk snel. Hij is op weg naar een knaltijd. Hij is op weg naar de hotseat. En de klok stopt na 36 minuten en 42 seconden. Evenepoel hotseat. Meer dan wellicht ook de etappe. Maar daarvoor blijft het wachten op Tadej Pogacar. Pogacar is de toerwinnaar van vorig jaar. Hij startte na pol maar bleek uiteindelijk 16 seconden langzamer. Pogacar rijdt morgen wel in de gele leiderstrui. Die zat om de schouders van de Nederlander Mathieu van der Poel. Van der Pol eindigde deze tijdrit als 16e. Het weer, veel zon.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 Rusland gebruikt de landmijnen ook. Chipfabrikant Nvidia is als eerste bedrijf op de beurs 4000 miljard dollar waard. Computerchips van Nvidia zijn essentieel voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. En daardoor ging de beurswaarde razendsnel omhoog. Mathieu van der Poel is in de Tour de France een gele trui kwijtgeraakt aan Tadej Pogacar. De Sloveen nam de leiding over in het klassement. Remco Evenepoel won de tijdrit. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen blijft het droog en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Dit is ZFM.